Geen baan, geen volken, waar wij gaan. Wij zijn de laatste land Daar moet het trouwe eiland zijn, geld nog rechten Daar leggen de uit kromme vals het leven. Wij dragen onze koning mee, voor ons gaf hij zijn leven. Ruim baan, kijk maar wij gaan, wij zijn.